Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de 90 Palestijnse gevangenen op de westelijke Jordaanoever zijn vrijgelaten. Sinds gistermiddag staan er bussen bij de militaire overgevangenis klaar. er staan ook veel Palestijnen te wachten op hun naasten. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat het Israëlische leger traangas heeft ingezet bij de gevangenis. Waarom is onduidelijk. Vrijdag zei Israël dat er maatregelen worden genomen om publieke uitingen van vreugde te voorkomen rond de vrijlating van de Palestijnse gevangenen. Onder hen zijn 69 vrouwen en 9 minderjarigen. In ruil voor een vrijlating liet Hamas gistermiddag al drie vrouwelijke gijzelaars vrij. Het aantal meldingen van oplichting door nepagenten is vorig jaar enorm gestegen. Zo'n 1200 mensen trapten in babbeltrucs waarbij de daders zich eerst telefonisch melden... en zeggen dat er gegevens van de slachtoffers zijn gevonden bij inbrekers. Ze dringen er dan op aan om snel langs te komen en sieraden en geld veilig op te slaan. Slachtoffers zijn meestal 70-plussers. In het noordoosten van Colombia zijn afgelopen weekend meer dan 80 mensen om het leven gekomen... bij aanvallen van guerrillabeweging ELN. In meerdere plaatsen is gevochten. Donderdag vielen bij bloedige gevechten tussen ELN en voormalige guerrillabeweging FARC... al meer dan 30 doden, onder wie burgers en oud-rebellen van de FARC... die negen jaar geleden vrede sloot met het Colombiaanse leger. Vanwege het geweld besloot de Colombiaanse president Petro vrijdag de in 2022 hervatte vredesonderhandelingen met ELN weer op te schorten. En er kunnen vandaag weer lessen worden gegeven op de Technische Universiteit Eindhoven. Die werd een week geleden getroffen door een cyberaanval. Daarop werd het netwerk platgelegd en gingen colleges niet door. Vrijdag was er een nieuwe aanval. Het systeem is het hele weekend getest en bijna alles werkt weer, zegt de TU.